Robert Baltus met het NOS Journaal. Het is nog steeds niet duidelijk of de Iraanse opperste leider Ayatollah Khamenei nog in leven is. Een hoge Israëlische functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat Khamenei is gedood en dat zijn lichaam is gevonden. Correspondent Nasra Habib Allah. Ja, we horen vanuit Israël inderdaad geluiden dat Ayatollah Khamenei gedood zou zijn. Iran ontkent dat. En het is onduidelijk waar Israël zich dan precies op baseert, waar ze die informatie vandaan halen, wat Israëlische media melden. Israël dat baseert op informatie van anonieme bronnen, in ieder geval Israëlische media. Dus het is lastig om dat te verifiëren, dus ehm, ja, we zullen dat moeten afwachten. Een paar uur geleden zei een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken nog tegen de Britse zender Sky News dat Khamenei in leven is en ongedeerd. Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Berendsen veroordeelt de aanvallen van Iran op Israël en buurlanden. Het kabinet zorgen over de escalatie van het conflict. Berendsen toont namens het kabinet begrip voor de door Israël en de VS aangevoerde reden voor die aanvallen. Volgens de minister speelt Iran al decennia lang een ontwrichtende rol in het Midden-Oosten en vormt het Iraanse regime ook concreet een bedreiging voor de Nederlandse en Europese veiligheid. Het Amerikaanse leger zegt dat er geen Amerikaanse slachtoffers zijn gevallen... bij de Iraanse vergeldingsaanvallen op Amerikaanse bases in de golfregio. Volgens de VS heeft Iran honderden raketten en drone-aanvallen uitgevoerd... op de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de regio. Maar is de schade minimaal. En dan nog het weer. Vanavond hier en daar een bui en aan de kust en in het noordwesten nog een krachtige wind. Vannacht vooral in het noorden nog buien. De wind neemt af, de temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden. Plaatselijk is er mist. Morgen eerst droog met vrij veel zon. Later regen bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.